In de glastuinbouw werken vooral Oost-Europeanen. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken gaat met gemeenten praten over het seizoenswerk. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet in 2030 40 lager zijn dan in 1990. Dat staat in het nieuwe Milieu- en Klimaatplan van de Europese Commissie. Tot nu toe geldt een vermindering van 20 in 2020. In het plan staat verder dat het aandeel duurzaam opgewekte energie omhoog moet naar 20, 27 procent. Commissievoorzitter Barroso noemt de plannen zowel ambitieus als betaalbaar. Het komend jaar moeten het Europees Parlement en de lidstaten nog stemmen over de plannen. Voor verdachten van verkrachting in Marokko is het niet langer mogelijk om vervolging te voorkomen door met hun slachtoffer te trouwen. Het Marokkaans parlement heeft unaniem ingestemd met wijziging van een omstreden wet. Een rechter kon een verkrachter de mogelijkheid bieden om met zijn slachtoffer te trouwen en als hij dat deed werd hij niet vervolgd. Het was vaak de familie van het slachtoffer die op zo'n huwelijk aandrong. Ouders waren vaak bang dat niemand met hun dochter wilde trouwen als haar eer was aangetast. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft zeker 30.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF kankerbestrijding. De tussenstand werd bekendgemaakt in het tv-programma Knevelen van de Brink. De actie werd voor de vierde keer gehouden. De vorige editie leverde bijna 40.000 nieuwe donateurs op, maar het KWF benadrukt dat de eindstand van dit jaar pas later bekendgemaakt zal worden. Het weer nog vannacht kans op wat regen of natte sneeuw. Temperatuur iets boven nul. Overdag wat regen in het zuiden en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Let it through. kan het begin zijn van zo'n radioprogramma... met een liedje dat alleen maar heette Oh Wow. Oh Wow. Vijf minuten over vier. Oh Wow. Alles Oh Wow. Uitgebracht op het befaamde, beroemde, beruchte Philadelphia-label. Het labeltje van Leon Huff en Kenny Campbell. Ze stonden erom bekend dat ze een eigen studiootje hadden... en dat ze weinig woorden gebruikten. dat ze vaak toch redelijk instrumentale muziek maakten. En als ze dan wat woorden gebruikten... dan was het in dit geval alleen maar oh wow. Goedemorgen, van harte welkom. Het is de VARA op Radio 1. De nacht klinkt een beetje anders. Ron Koenens is er niet. Je hebt al kunnen luisteren naar Paul van Gelder tot 4 uur. En tot 6 uur is het Hubert Mol. Punk vonden het ook heel leuk klinken. Hebben het nog een keer heel subtiel overgenomen. Volgens informatie, volgens vertrouwbare bronnen, betrouwbare bronnen... is het de plaat die is gebruikt van Overcheaten. En dan hoor je Get Down on a Saturday Night. Het was het origineel, zoals je dat hebt gehoord deze nacht bij de VARA op Radio 1. En zo zitten daar platen in. Die komen uit het kastje van Mol. En vervolgens uit het koffertje van Mol. Het kleine blauwe koffertje van Mol is het deze morgen. Het was deze man die ooit riep, keep the soul alive. En dat heeft hij wel waargemaakt. Dan moesten er toch wel enigszins om lachen, omdat hij dat zo vaak zei. En het televisieprogramma Idols... Ik meen dat het Idols 2 was dat hij Maud Mulder achter zich liet. Dat was het meisje uit Nijmegen, hockeyster. Maakte ook leuke muziek. Maar hij liet haar achter, won Idols. En noemt zich tegenwoordig Bosaris. Boris. En het is Boris Titulaar eigenlijk, maar dat past niet zo als je artiest bent. Dus dacht hij, ik moet mezelf toch een naam aanmeten... die internationaal verder kan komen. Nou ja, dat heeft hij dus gedaan, Bosaris. Little Bit More, zo heeft zijn nieuwe plaat net uitgebracht... en het klinkt zeker niet, zeker niet verkeerd. En daarom vannacht gedraaid. Of deze morgen gedraaid. Net zoals je zelf wilt. prachtig verhaal over deze Carly Simon. Want je hebt de stem misschien herkend. Carly Simon kreeg een mooi aanbod. Ze kreeg een aanbod van een hele grote maatschappij... om eh, gesponsord te worden en om dan alleen maar voor dat bedrijf... leuke dingen te doen. Muziek te maken, op feestjes, gelegenheden, dat soort zaken Maar het bedrijf kwam in een crisis terecht en bedacht zich... <laughs> Eerste woorden van Carly Simon, oh jee, oh jee nou moet ik weer gaan werken voor mijn geld. Dat waren de woorden van Carly Simon hier nog een keer. Met The Right Thing To Do is weer gewoon aan de slag gaan. Ja, en ze kan het wel. Ze heeft het bewezen. Een oudje. 1963. Er werd niet eens over mij nagedacht. that he'd love you much more than I. But he left you, and you don't, you just don't know why. And when you don't know what to do, you come running. Nobody can love you the way I do. So take the pain and the heart more tears to shed. I can see it, baby, because your eyes, your eyes are getting red. So come on. Bij de uitvoering van Janet Chopping barst ik al een huilen uit. En zeker bij deze van Garnet Nims. Want dat was degene die het van oorsprong zong in 1963. Deze Garnet werd vooral bekend met deze ene plaat. En die Changes heette dat bandje wat ook nog meedeed in 1963. Talent van eigen bodem. We hebben ze ook. Jaco Gardner. Ik zag hem heel even snel voorbij flitsen in de wereld door. Hij heeft een eigen cd'tje gemaakt. Cabinet of Curiosities. Liedje ermee. Ja, je begint dus, een cd'tje toch gewoon bovenaan. laat hij even weten hoe het is gesteld met de politiek in de wereld. Daar geeft hij zijn mening over, over Syrië bijvoorbeeld. kop van het artikel, als je met een soort Hitler te maken hebt, dan helpt praten niet. En verder laat hij zich uit over muziek, over nieuwe muziek in de Volkshand te lezen. Jaco Garten, wat zo heet hij, Cabinet of Curiosities, zo heet zijn nieuwe album. En daarop staat Clear the Air. Het is ruim acht minuten voor half vijf. Goedenacht, goedemorgen. Dit is Tavara op Radio 1. Behalve Gelder kunnen beluisteren tot 4 uur... en tussen nu en 6 uur is het Hubert Mol. want de nacht klinkt anders. Shouldn't have to be like that. Fra Lippolip. Je mooi liedje komt uit de jaren 80. Even succesvol deze band. En daarna in de vergetelheid terechtgekomen. En in het kleine koffertje van Mol. En daar wordt hij vandaag uitgehaald. I know. Read many books and save every dream with all of their hope. Filippo Lippi was een renaissance schilder. Daar hebben zij zich naar vernoemd. Deze band uit Noorwegen, Lippo Lippi. En tot 2005 zijn ze actief bezig geweest met platen maken. Daarna ben ik ze uit het oor verloren. De Vara. <laughs> Niet voor niets. Radio 1. De nacht klinkt anders. train. You got to ride it to the end of the line. Be a troubleshooter, blow the bad luck away, and you will make it to your station on time. And you'll find out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. You'll find out the only way to the top is looking out for number one. I mean, you keep looking out for number one. Every night is a different game. We gotta work for our fortune and fame is a ladder, take a step at a time, and the people will remember your name. Yes, I found out all the tricks of the trade, and that there's only one way you're gonna get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one, and that's me, I'm looking out for number one. train, but I ride it to the end of the line. I'm a real troubleshooter and I blow it away.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 dan weet je dat je luistert naar goede zender. Het is de eerste. Nummer 1, Radio 1, bij de Varen. De nacht klinkt anders. En de stem is ook een beetje anders. Want je had kunnen verwachten hier Roel Koeners. Nee, maar die is er niet. Er zit hier Hubert Mol. En die vindt het hartstikke leuk dat hij dat soort prachtige leuke platen voor jullie mag draaien. Zoals deze, Backman Turn Overdrive. Bekend van You, You, You, You Ain't Seen Nothing Yet, Iron Horse. En hier met een liedje wat absoluut afwijkt van het volledige repertoire van de band. Een beetje jazzjachtig liedje. We weten dat ze garant stonden voor partijtje rock and roll. En deze smooth jazz plaat kwam als een verrassing. En bij beluisteren van deze plaat ja na dato nog altijd een goede, toch? Het is woensdag en Uh, eh, woensdag is de dag dat er veel plaatjes worden uitgedeeld... en al die discjockeys, die mogen daar weer de plaatjes draaien. Zoals deze van Cheert Abma. in and out of my league, in and out of pocket. Ik had er nooit iets van gehoord. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want hij timmert pas een aantal jaren de weg. Begonnen als covermuzikant. Het nazingen van liedjes. En sinds 2009 heeft hij echt besloten om eigen platen te maken. En dit is zijn nieuwe plaat In en Out. Cheert Abna, zo heet deze man. Tot zes uur, de nacht klinkt anders. Het Hubert Mol. Dankjewel. Uit de oude doos. De jaren 60 herleven weer. Sluit uw ogen en verplaats uzelf. down. for Singers. Hier met People Say We're In Love. En ineens hoor ik in mijn hoofd... Men vraagt en wij draaien. En dan met een middengolfachtig geluid. Lang geleden. Het was ooit eens een tune van een van de mannen discjockeys... voor zover je dat toen nog discjockey mocht noemen... van de Radio Veronica. Men vraagt en meedraaien. Het verzoekplatenprogramma. Nou ja, jullie zullen het misschien beter kennen dan ik. think of the chances that we've both been in a state of mind too cold to be careless, looking for the right. Dennis Edwards, Sheila Garrett, die hebben het ooit eens gemaakt. Maar dit was M People, Hedda Small. Maar de wereld was wat te smal voor haar. Ze ging zelf solo verder. Maar ze was ooit eens afkomstig van het bandje And People Don't Look Any Further. Hallo. Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Eh, ja, 11 over half 5. Bedankt. alsof je te maken hebt met een liedje dat komt uit de jaren 60. Dat is geen sinds het geval. Dit zijn de Manic Street Preachers. En het komt uit 2001. Maar het lijkt alsof je toch een beetje, een klein beetje de Beach Boys hoort. En dat mag ik zeggen op dit tijdstip. Het is tenslotte nog hartstikke vroeg. En je ligt met het ene oor op het kussen en het andere oor is open. Maar dat hoort misschien ook nog niet alles. Dus dan is het allemaal nog een beetje onduidelijk. De Manic Street Preachers hier met So Why So Sad. Zij heet Anneke van Giersbergen, we kennen haar van Aquadaniek, van The Gathering, hier met My Mother Said. 27 september 2013. Een historisch moment. schijnt de nieuwe cd van Anneke van Giersbergen Drive. En er is de jongst verschenen plaat. Het singeltje dat jullie moeten lokken naar het grote album wat achter schuil gaat. En daar is verder helemaal niks mis mee. Zij trekt zich zo nu en dan terug op een flatje, klein appartementje en daar zit zij voor zich uit te staren. En dan komen de mooiste teksten, de mooiste muziek komt dan bij haar binnen. En dat voert ze dan uit. Spiritueel moment. Brian Wilson had er ook wel eens last van. Dan zat hij in een studiootje en daar kwam er wat binnen. Daar kwamen er woorden binnen. En op een moment bedacht hij zich dat er maar één is die zorgt voor creativiteit.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 En de Beatles zouden bekennen dat ze daar door waren geïnspireerd geraakt. Door dit nummer. Om tot dat nummer te komen weer. Jaren 60 muziek hier bij de VARA op Radio 1. En de jaren 60 geleefd. Liedje van Sam en Dave. Door Paul Rogers op plaat gezet. Het is een nieuw project van Paul Rogers. Luister naar I Thank You. didn't have to love me like you did. but you did, but you did. And I thank you. You didn't have to squeeze me like you did, but you did, but you did. And I thank you. If you took your love somewhere. me like you did, but you did, but you did. And I thank you. You didn't have to hold me like you did, but you did, but you did. but you did, but you did. And I thank you. You didn't have to make it like you did, but you did, but you did. And I thank you. All my life I've been shortchanged. Without your love, babe, it's a crying shame. And now I know what the fellas are talking about when they say that they've been turned down. Toen ik het voor de eerste hoorde een paar weken geleden, dacht ik, wat een goede plaat. Ja, dat wist wel bij Sam en Dave. Sam Moore, more, more, more, more, more, more, hoor ik je roepen. Ja, dat gaat komen, want er is een nieuwe cd in de maak. Of die is net uitgebracht, of die wordt uitgebracht in ons land... maar die zal al verschenen en nu officieel wordt die ook binnenkort in ons land uitgebracht. Nieuwe cd van Paul Rogers, die je kent van The Bad Company... is naar de Memphis Royal Studios gegaan. Daar heeft hij enkele soul giganten in huis gehaald... die vroeger ooit hebben meegewerkt met bijvoorbeeld Sam Dave... en met andere helden En daarmee is hij de studio ingedoken... en heeft hij dus een hele cd opgenomen. En daarvan het resultaat, een klein plaatje... maar de hele cd is onderweg, ik hou je op de hoogte. Tot zes uur, de nacht klinkt anders. Het Hubert Mo En The Weatherman. Nederlandse band. must have gone too far. The magic line within you makes the world go round and around. You couldn't be more fab. It's not so sad. this time I mean Who knows it's time for us to take life as it comes? And I mean this, it shouldn't be that hard. And don't you ever change the way you make. That's so sad today. We hebben Eurosonic net afgesloten. Deze band was daar te vinden. In het mooie Groningse land. Fab, zo heet de single van The Weatherman. Ze hebben een cd gemaakt, die heet gewoon The Weatherman. Dan weten we waar we over praten. Dan weet je waar je terecht kunt. En dan weet je waar je achteraan zou kunnen gaan. En ik zou dat zeker doen als ik jou was. Het eerste uur, wat mij betreft van deze nacht... deze vroege morgen is voorbij. Een liedje dat komt van Zoe Rad. Ze komt uit Tilburg, ongekend talent. En talenten moeten de kans krijgen. En laten we dan beginnen diep in de nacht en vroeg in deze morgen. Tot zometeen, naar het nieuws. Het nieuws van vijven, dan ben ik er graag voor je weer tot zes uur. Two feet underground, I'm firmly standing proud. No one brings me down that easily. Security secured, independently. I know where I'm heading, where I will be. checking in, I'm checking out. Cause I like to be flown around. If I, I can't go.